Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de Belgische kerncentrale van Doel is afgelopen avond een explosie geweest in een transformator. Omdat de centrale op dit moment buiten gebruik is, is er geen gevaar geweest voor de omgeving, zegt een woordvoerster van de centrale. De kerncentrale ligt in het Antwerpse havengebied, op 4 kilometer van de grens met het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. De brandweer heeft de brand in reactor 1 inmiddels onder controle. Over de oorzaak van de explosie in de brand en de Belgische kerncentrale is nog niets bekend. In de Amerikaanse stad Colorado Springs heeft een man wild om zich heen geschoten. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Uiteindelijk kwam het tot een vuurgevecht met de politie waarbij de schutter werd gedood. Ooggetuigen spreken van een chaotische situatie in het centrum van de stad. De man liep met een geweer door de straten en opende het vuur op mensen. Het motief van de schutter is niet duidelijk. Tienduizenden Israëliërs hebben vanavond de moord op premier Rabin herdacht. Ze deden dat op het plein in Tel Aviv waar Rabin 20 jaar geleden werd doodgeschoten door een Joodse extremist. Bij de herdenking was ook de Amerikaanse oud-president Clinton... die een goede band had met Rabin en nauw met hem samenwerkte... in het vredesproces in de jaren 90. Clinton riep de mensen op het plein ertoe op... het gedachtegoed van Rabin te blijven uitdragen. Want hij weigerde om zijn droom van vrede op te geven, zei Clinton. Het KNMI waarschuwt voor mist in het hele land, met uitzondering van Limburg. Daarvoor is waarschuwingscode geel ingesteld, de lichtste waarschuwing. Het verkeer moet tot komende middag rekening houden met zicht minder dan 200 meter. Kan gaan om plotseling opdoemende mistbanken. Ook voor de nacht van zondag op maandag wordt mist verwacht. Dat kan ertoe leiden dat sommige spitsstroken maandagochtend gesloten blijven.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 don't have to meet your mother. We don't have to cross that.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 走。 Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you.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 there's no more use in running. This is something. jij bent erbij. cause I don't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 Mississippi. happen